Uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De universiteiten en Hogeschool van Amsterdam denken na over maatregelen tegen studentenvereniging Langs. Bij een dispuut van die vereniging liep een ontgroening in het buitenland helemaal uit de hand. Je hoort een voorzitter van de studentenvereniging. Ja, de eerstejaars die eh, werden er naartoe gestuurd om eh, walgelijke en mensonterende opdrachten uit te voeren. Zij hebben een brief meegekregen eh, van hun dispuut. Eh, ARES. En eh, die opdrachten, die, eh, ja, ze werden in ieder geval verzet tot het uitvoeren van die opdrachten. En een voorbeeld daarvan is naaien een emmer in een steeg. Ze moesten dus in een steeg seks hebben met een vrouw. De eerstejaars kregen ook als opdracht om naar een stripclub te gaan en daar iets te stelen. De studentenvereniging heeft het dispuut inmiddels geschorst. Burgemeester Halsema zei eerder vandaag dat ze het schokkend vindt... en dat er bij studentenverenigingen nog een lange weg te gaan is. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf noemt het niet van deze tijd. In Spanje zijn vier mensen om het leven gekomen na overstromingen daar. Eén man is vermist nadat hij met zijn auto in een rivier terechtkwam. Het regende de afgelopen dagen zo hard in Spanje dat op meerdere plekken code rood gold. Huizen, winkels en wegen raakten beschadigd en de brandweer moest honderden mensen uit hun huizen redden. En Google is jarig. Al 25 jaar lang kan je via de zoekmachine het antwoord vinden op al je prangende vragen. Daar maakten ook deze Rotterdammers graag gebruik van. Ik gebruik het vooral om kleding op te zoeken en te shoppen. Als ik echt pijn heb en ik weet niet wat het is, dan zoek ik het op. Waarom was je benieuwd naar seksen in het Frans? vroeg iemand aan me wat, hoe je dat zou zeggen en ik wist het niet. <laughs> Ver Lamour, mocht je het willen weten. Naast een zoekmachine heeft Google negen andere diensten zoals YouTube, Gmail en Chrome. En samen hebben die meer dan een miljard gebruikers. Het weer, een zonnige middag. Het is 23 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Vanavond en vannacht droog. Morgen ook veel zon en een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is file rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Meidenberg na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. 7 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen en de N99. De weg Den Helder-Den Oever. Die is in beide richtingen dicht bij Den Helder na een ongeluk.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 Big Bazaar krijgt geen extra tijd om de problemen op te lossen. Dat heeft de rechter besloten. De winkelketen zit in financieel zwaar weer... en had vier maanden extra tijd gevraagd voor een saneringsplan. De gesprekken tussen de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin over de graandeal hebben vooralsnog niks opgeleverd. Vorige maand stapte Rusland uit die deal. Onder die deal konden schepen veilig Oekraïns graan over de Zwarte Zee vervoeren. In Gabon is generaal Nougame beëdigd als interim president nadat president Ali Bongo vorige week werd afgezet door het leger.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 como pudiese olvidar. Last night I dreamt of something. Zandvoort. said before I need peace, I need love I need all the things sent from above I need chocolate cake and lemon pie I need all the things that make you smile I want fame and I want sunshine I want all the things sent from the sky That put a smile upon my face and Make this world a better place When I'm feeling down things that help me get by. Oh, power and religion are holding hands against no reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I, I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the war. I need peace need all the things that above above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want rain and I want sunshine. I want all the things set from the sky that put a smile upon your face and make this world a better place.